Het personeel raakt overbelast en het zorgt voor communicatieproblemen. De meldkamer van de ambulance in Amsterdam overweegt zelfs om tolken in te zetten. Een Amerikaans onderzoeksteam gaat binnenkort naar Turkije om uit te zoeken wat er waar is van de beschuldigingen richting geestelijke Fethullah Gulen, die in de VS woont. Het team gaat praten met Turkse collega's over het bewijs van de Turken tegen Gulen. Ankara heeft Amerika om uitlevering gevraagd van Gulen, omdat hij achter de koepoging zou zitten van vorige maand. Premier Yildirim zei vorige week nog dat de onderhandelingen over die uitlevering zijn mislukt, maar volgens de Amerikanen is er nog geen beslissing genomen. Een rechter beslist uiteindelijk of het bewijs bewijs van de Turken voldoende is om Gulen toch uit te leveren. De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros gaf kankerpatiënten in zijn kliniek waarschijnlijk een overdosis glucosemiddel. De Nederlander André Hartel zegt dat in de Telegraaf. Hartel was de oprichter van de kliniek in het Duitse Bracht. Volgens hem liet Ros het glucosemiddel 3BP, waarmee hij patiënten behandelde, altijd bereiden door apothekers. Later ging hij het zelf doen, omdat dat goedkoper was. Daarbij heeft hij volgens Hartel een fout gemaakt, waardoor patiënten een overdosis kregen en overleden. De bekende Amerikaanse Yellowstone River is per direct gesloten vanwege massale vissterfte. Duizenden vissen zijn de afgelopen dagen plotseling gestorven, waarschijnlijk door een parasiet. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen is een stuk van bijna 300 kilometer van de rivier afgesloten voor het publiek. Het weer, de zon schijnt nu en dan, maar lokaal kan er vanmiddag een bui vallen. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het 21 tot 24 graden. Morgen iets wisselvalliger en ook wat koeler. Vanaf dinsdag gaat het weer de goede kant op.